van 11 uur. Raymond Seré met het NOS-journaal. In West-Afrika zijn inmiddels bijna 3100 mensen overleden aan de ziekte ebola. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er verder zo'n 3.500 mensen mogelijk besmet met het virus. Liberia heeft de meeste slachtoffers, hier zijn 1830 doden geteld. Ook de buurlanden Guinea en Sierra Leone kennen veel ebola-slachtoffers. Zo'n 100 Koerden hebben vanavond gedemonstreerd op Schiphol om aandacht te vragen voor de situatie van Koerden in het noorden van Syrië. Directe aanleiding voor het protest is de situatie in Noord-Syrië rond de stad Kobani. De betogers vinden dat Nederland IS in Noord-Syrië moet bombarderen en de Koerden moet bewapenen. Met overgrote meerderheid heeft het Britse parlement ingestemd met luchtaanvallen tegen de extremisten van de islamitische staat in Irak. Dat gebeurde na een debat dat zeven uur duurde. De steun kwam van alle partijen, al toonden verschillende parlementariërs zich bezorgd over de gevolgen. Volgens de BBC kunnen de eerste Britse vliegtuigen zondag al worden ingezet. Juryvoorzitter Job Cohen heeft de zes kanshebbers op de ACO Literatuurprijs bekendgemaakt. Alle genomineerde boeken zijn geschreven door een man, vier Nederlanders en twee Belgen. De zes kandidaten zijn Wessing te Gunsinklo, Zier Helder Licht, Stefan Hertmans, Oorlog en Terpentijn, Guus Kuijer, De Bijbel voor Ongelovigen deel 2, Tom Lanois, Gelukkige Slaven, K. Schippers, Voor Jou en Frank Westerman met Stikvallei. Filmmuseum in Amsterdam vertoont zondag een documentaire uit 1945 over de holocaust, waaraan Alfred Hitchcock heeft meegewerkt. De film werd gemaakt op verzoek van de geallieerden om de gruwelen van de nazi-praktijken te tonen, maar werd nooit afgemaakt en werd ook nooit vertoond. Nieuwsuur zendt vanavond fragmenten van de film uit. Hitchcock gaf aanwijzingen tijdens de montage en vond het belangrijk dat er geen overdreven montagetechnieken werden toegepast die de geloofwaardigheid van de film konden aantasten.